Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Kiev zijn weer meerdere explosies geweest. Volgens de burgemeester gebeurde dat in een wijk in het centrum. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Precies een week geleden werden ook raketten op Kiev afgevuurd. Dat was toen een wraakactie van Rusland. Dat land is woedend omdat er een paar weken geleden een belangrijke brug werd opgeblazen. En Rusland gaat ervan uit dat de Oekraïne achter die explosie zit. Het dodental van overstromingen in Nigeria is opgelopen tot zeker 600. Al maanden reegt het keihard in het Afrikaanse land. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun huis achterlaten vanwege het noodweer. Ook is er een hoop landbouwgrond verwoest. Er wordt al gewaarschuwd voor een tekort aan bijvoorbeeld rijst. In Parijs hebben gisteren duizenden mensen gedemonstreerd tegen de hoge prijzen voor van alles en nog wat. Dus vuilnisbak in brand gestoken en spullen vernield. De actievoerders willen dat lonen omhoog gaan en energie- en huurprijzen voorlopig niet stijgen. En een bijzonder gezicht in het centrum van Almere. Daar werd gisteren stilgestaan bij Restart the Heart Day. Op die dag worden wereldwijd reanimatielessen gegeven. En dat gebeurde dus ook in Almere, gewoon op straat. Volgens deze verpleegkundige is het echt belangrijk dat meer mensen leren reanimeren. De eerste zes minuten zijn cruciaal. En dan heb je ongeveer, als je direct start met reanimeren en iemand haalt een AED en we kunnen defibrilleren, dan heb je 50 tot 70 procent meer overlevingskans. En na die zes minuten neemt dat met 10 procent per minuut af. Dus hoe meer mensen kunnen reanimeren, ja, hoe beter de overlevingskans. En dit jongetje liep langs en wilde het lesje ook wel even volgen. Als iemand eh, hulp heeft nodig, dan kan je het gewoon meteen doen en eh, iemand helpen. En dan nog het weer. Vanmorgen eerst droog. Vanuit het zuiden gaat het regenen. Het kan daarbij in het zuidoosten ook onweren. Later vanmiddag weer droog en het wordt een zachte dag. 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanochtend opnieuw explosies gehoord. De burgemeester meldt dat er ontploffingen waren in een wijk in het centrum. Het luchtalarm is afgegaan en mensen zitten in schuilkelders. Door de oorlog in Oekraïne zijn 4 miljoen kinderen extra in de armoede beland. Vooral in Rusland. Volgens UNICEF is dat een stijging van bijna 20 ten opzichte van vorig jaar. Een vereniging Eigen Huis wil dat bewoners van een flat of appartementencomplex... geen toestemming meer hoeven te vragen aan de vereniging van eigenaren... om hun huis te kunnen verduurzamen. Een op de drie lukt het nu niet om zo'n akkoord te krijgen. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Ook kans op regen bij zo'n 19 graden. Het ritme, ritme. van ZFM.